Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De NH-90-helikopters mogen blijven als het aan minister Hennis ligt. In een Kamerdebat zei ze dat de toestellen hard nodig zijn. NH-90-helikopters kosten Defensie ruim 100 miljoen euro... omdat ze last hebben van overmatige slijtage en roest. Daardoor kunnen ze niet volgens plan worden ingezet... en moeten oude helikopters langer blijven vliegen. Hennis zegt dat ondanks het duurdere onderhoud de NH-90 het heel goed doet. Van de 20 bestelde toestellen zijn er nu 13 in bedrijf. Met de fabrikant wordt nu overlegd over de oplossing van de problemen. En pas daarna neemt Defensie ook de andere toestellen af. Afrikaanse Unie geeft de militaire machthebbers in Burkina Faso twee weken de tijd om de macht over te dragen aan een burgerregering. Als dat niet gebeurt volgen er sancties. De interim-president van Burkina Faso, luitenant-generaal Zida, zei vanochtend dat de militairen de macht spoedig zullen overdragen aan een overgangsregering. Volgens de regels van de Afrikaanse Unie moet de voorzitter van het parlement waarnemend staatshoofd worden als de president tussentijds aftreedt, wat dus is gebeurd. De huizenmarkt blijft aantrekken. In oktober zijn opnieuw meer hypotheken aangevraagd. Het hypothekendatanetwerk HDN verwerkte vorige maand 24.500 hypotheekaanvragen. Dat is bijna 60% meer dan een jaar eerder en 20% meer dan in september. HDN verwacht er ook de komende maand meer hypotheken worden aangevraagd. De Russische luchtmacht provoceert de laatste tijd meer dan gebruikelijk. Dat heeft NAVO-opperbevelhebber generaal Breedlove gezegd. Russische gevechtsvliegtuigen schenden het Europese luchtruim in grotere formaties dan voorheen. In het verleden werden er af en toe één of twee toestellen door jagers van de NAVO onderschept. En nu zijn er geregeld gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen gesignaleerd die bommenwerpers begeleiden. Deskundigen denken dat Moskou zo wil testen hoe de NAVO erop reageert. Het hier bewolkt een periode met regen. De wind neemt af. De temperatuur daalt vannacht tot 9 graden. Morgen overwegend bewolkt met af en toe regen of motregen.